In plaats van het vaccin kregen elf ouderen insuline toegediend. Die stof is voor diabetespatiënten een medicijn, maar kan gevaarlijk zijn voor anderen. De fout werd direct ontdekt, zegt het tehuis Amaris Theodosion. De elf bewoners zijn meteen naar het ziekenhuis gebracht. Ze lijken niks te mankeren, maar worden uit voorzorg een nachtje in het ziekenhuis gehouden. Hun familie is ingelicht. Ook de inspectie voor de gezondheidszorg is op de hoogte gebracht van het incident in Laren. Minister Koenders dreigt volgend jaar geld in te houden. Dat is bedoeld voor de wederopbouw van Afghanistan. Hij wil president Karzai op die manier onder druk zetten... om serieus werk te maken van het bestrijden van de corruptie. Het gaat om een bedrag van 25 miljoen euro. Het moet worden besteed aan bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Koenders wil zeker weten dat het geld op de goede plaats terechtkomt... en dat het de mensen bereikt voor wie het is bedoeld. In Noord-Holland is een dierenarts opgepakt voor fraude met vaccinatieverklaringen voor blauwtong. De man zou verklaringen hebben verkocht aan veehouders zonder hun vee ook echt in te enten. Veehouders kwamen zo onterecht in aanmerking voor overheidssubsidie. Er zou voor enkele tienduizenden euro's zijn gefraudeerd. In de VS is het aantal mensen dat rookt voor het eerst in 15 jaar iets gestegen. Ruim 20% van de Amerikaanse volwassenen rookte in 2008. Een lichte toename ten opzichte van een jaar eerder. Die 20% is volgens gezondheidsdeskundigen blijkbaar een moeilijk te overwinnen barrière. De Amerikaanse regering probeert het roken al jaren terug te dringen met strenge maatregelen. Het weer, plaatselijk nog een bui.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 het eten dat ze krijgen.